maar uit allemaal kleine potjes, legt mijn economiecollega Eva uit. Straks krijgt iedereen zijn eigen persoonlijke pensioenpotje. De belofte verdwijnt. Gaat het goed met de beleggingen, dan zal dat potje groter worden. Gaat het slecht, dan wordt je persoonlijke pensioenpot kleiner. Het nieuwe systeem zou beter zijn voor mensen met flexibele banen en korte contracten. Ook zou het eerlijker worden voor jongere generaties. Die betalen dan niet meer mee aan de hogere uitkeringen voor ouderen. Vanaf 1 juli wordt de nieuwe wet uitgerold. Dat gaat nog jaren duren. Johan van der Sloot legt zich neer bij zijn tijdelijke uitlevering aan de Verenigde Staten. Hij is niet van plan dat aan te vechten, zegt zijn advocaat tegen persbureau AP. Van der Sloot zit nu in een zwaar beveiligde gevangenis in Peru... vanwege de moord op studenten Stephanie Flores. In de Verenigde Staten willen ze hem vervolgen voor afpersing van de familie van Natalie Holloway. Zij verdween in 2005 tijdens een vakantie op Aruba en werd nooit gevonden. Van der Sloot is voor het laatst met haar gezien. En er is weer gevoetbald in de play-offs. Almere City en VVV mogen allebei nog hoop op een plek in de eredivisie. Ze speelden net gelijk in de eerste halve finale. Bij allebei de doelpunten hielp de tegenstander een beetje. Rooyen met zijn linker dan maar van richting Verander Valt hij erin! Toevalstreffer. Maar het is wel 1-0 voor VVV. Nu dat kunnen als dit bomber die weer eens voor zijn rechter Ja! Dan vliegt hij erin. En ik had de indruk dat deze ook van richting werd veranderd. Maar het is in ieder geval 1-1. En dat was ook de eindstand. Zaterdag is de return. De anderhalve halve finale gaat tussen NAC en Emmen. Die spelen morgen hun eerste wedstrijd. Krijg je nog het weer? Vannacht blijft het overal droog.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 Nou, welke afstand, dat weten we natuurlijk allemaal niet. We weten überhaupt niks natuurlijk. We, geloven erin en eh, ja, we vertrouwen erop. Sommigen vertrouwen erop. En, het eh, kan hartstikke mooi zijn natuurlijk. Het kan een eh, bepaalde uh, troost geven in je leven. En ik was vandaag nog even in Amsterdam luisteraars. Dat, even terzijde. vreselijk druk daar. Je kon op het damrak over de hoofden lopen. Maar nu, zo rond deze tijd, moet dat wel heel anders zijn in Amsterdam. Althans, als ik Ramse Shaffi mag geloven.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 De mensen zijn gaan slapen. Mm, mm. Ik steek een sigaret op en kijk naar het water. En denk over mezelf en denk over later. Ik kijk naar de wolk die overdrijven. Ben dan zo bang dat die eenzaamheid zal blijven. Dat ik altijd zo zal lopen op onmogelijke uren. Dat ik eraan zal wennen, dat dit zal blijven duren. Als de mensen zijn gaan slapen. Mm Mm Het is stil Amsterdam. Ik wou dat ik nu eindelijk <laughs> iemand tegenkwam. Nou, Ramses, daar heb ik gewoon voor gezorgd. Ook nog een, eh, een duo wat een eh, prachtig nummer van jou gaat vertolken. Laat me. Stef Bos en Miss Montreal. Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land van ander licht.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 Uitgevoerd door Stef Bos samen met Miss Montreal in het programma De Beste Zangers. Daar komt het liedje uit. Ja, eh, de Bee Gees die, hebben, eh, eh, die brengen een ode aan de, de First of May. Terwijl we overmorgen alweer 1 juni hebben.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 Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moved in from far away. Ja, de Bee Gees. Prachtig nummer, The First of May. Ja, die mannen, de Bee Gees, en met name Barry Gibb... Ja, ze hebben fantastische nummers geschreven. Niet alleen voor de de Brothers Gib... maar ook voor eh, heel veel andere artiesten in de wereld. Waaronder Celine Dion. En daar dachten ze er ook nog bij dat we eigenlijk onsterfelijk zijn. Dat noemen ze dan immortality. En het wordt prachtig vertolkt door niemand anders dan Celine Dion. this is This is all I know And I must choose to live For all that I can give The spark that makes the power grow And I will stand for zeker Goodbye. Immortality, onsterfelijkheid, ja. Ze heeft eh, een wereldtournee moeten afzeggen, recent Celine Dion. Omdat zij uh, kan met een, eh, een, een ik weet niet of het een spierziekte is... of een ziekte van het zenuwgestel, heb ik begrepen. waardoor zij ook niet goed bestem is en dus ook die wereldtoernooi niet kan doen. Ik hoop dat het allemaal goed afloopt voor Celine. Want het is natuurlijk een, vrouw met een onsterfelijke stem ook. Maar ja, als je dan een kwaal met, je, eh, met, met, met, eh, met vanuit je hersenen... die die stem beschadigen of, of niet laten zijn wat die moet zijn... Ja, dan heb je wel een ernstig probleem. Ik gun het er niet. Nou, niemand doet dat, denk ik. We blijven even bij de doden en dan heb ik het over eh, Freddie Mercury. Maar ik heb het ook over George Michael. want George, die zong in een stadion, in een bomvol stadion... een tribute to Freddie Mercury. En een van zijn favoriete liedjes is Somebody to Love. George Michael. Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love. single girl. George Michael, helaas niet meer onder ons, overleden. Freddie Mercury, die het nummer groot heeft gemaakt, ook al eh, niet meer onder ons. Zou er wel leven op Mars nog zijn, luisteraars? Daar zingt David Bowie over. Ook niet meer onder ons, helaas. It's a god-awful small affair To the girl with the mousy hair But her mommy is yelling no her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, for she's lived it ten times or more. again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk broads. Rule Britannia is out of bounds. To my mother, my dog, and clowns. But the film is a sad thing more. Cause I wrote it ten times or more. It's about to be writ again. alive internationaal proberen ze erachter te komen of er eh, leven op Mars is. Nou, ik wens het te betwijfelen en de meeste mensen betwijfelen dat ook. En de wetenschappers, ja, die, eh, die betwijfelen dat ook. David Bowie, die vroeg eh, oh, zich ook af, is er live on Mars? En we kennen hem natuurlijk ook van andere mooie muziek. Met, veel op, wat up-tempo muziek was dan weer iets minder bij tussen app en vloed past. Maar eh, hij heeft meer, eh, meer mooie nummers. Dus ik ga vast in de toekomst meer mooie nummers van David Bowie draaien.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 Chris Isaac. zo moet ik het zeggen. Ja, soms dan, eh, dan bel je je meisje op of je probeert dan de deur aan te bellen en eh, ze doet gewoon niet open. Of ze doet net of ze niet thuis is, dat kan ook. Maar als je ja, eh, tegenwoordig met je mobieltje belt en je krijgt geen antwoord... of steeds maar dat antwoordapparaat, en klopt ook iets niet. No reply. The Beatles. This happened once before I came to your door No reply They said it wasn't you I saw you peep through your window.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 Dat is gewoon de wensen en hopen. Wishing en hoping. Miss Dusty Springfield. Wishing and hoping and thinking and praying, planning and dreaming each night. Springfield. Aankomende vrijdag, luisteraars, tussen 10 en 12 weer... de eh, The Boys Are Back in Town. Samen met Willem Bruis eh, maak ik weer een eh, gezellig muziekprogramma. Willem die zorgt voor de muziek. Ik zorg voor een beetje onzin af en toe. <laughs> het weerbericht. Nou ja, daar zitten misschien helemaal niet op te wachten. Maar goed, we maken er in ieder geval een hele gezellige uitzending van. The Boys Are Back in Town. Aankomende vrijdag om 10 uur s ochtends. En vanavond houden we bij een nieuw kit in Town heb ik het natuurlijk over de Eagles. Kan niet missen. There's talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. is een nieuw Kid in Town. Ik had het eerder in de uitzending luisteraars over de Sandy Coast. Omdat ik vroeger eh, in de jaren 70 speelde in Noordwijk en, eh, Dancing Doen het Daily. En eh, in Scheveningen vlakbij, daar speelde de Sandy Coast en de Sterren van de Hemel.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 Dank voor het luisteren allemaal en eh, tot volgende week. Het nummer heet Bounce. Komt van de cd Some Exchange Evening. Vonkel was dat met Bounce. Het was een, eh, zijn cd of album, zoals je het wil noemen. Uh, Some Exchange Evening. Ja, luisteraars, ik heb nog 15 seconden en die ga ik dan maar even volpraten. Aankomende vrijdag, dus om 10 uur s morgens... The Boys are back in town. Kom lekker luisteren. Eh, het is gezellig. We maken veel plezier en goede muziek.